Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël stopt pas met het bombarderen van Gaza als alle gijzelaars door Hamas zijn vrijgelaten. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat hij geen staakt het vuren wil... omdat hij dat ziet als opgeven aan Hamas. Gisteren riepen drie VN-organisaties nog op tot zo'n staakt het vuren... omdat de mensen in Gaza het slachtoffer zijn... en inmiddels een tekort hebben aan bijna alles. Netanyahu zegt dat er wel te praten valt over korte gevechtspauzes... om humanitaire hulp Gaza in te krijgen. Als je minder wil gaan werken, moet je niet alleen checken of je nu het eind van de maand haalt. Het lijkt misschien een ver van je bedshow, maar parttime kan ook grote gevolgen hebben voor je pensioen. Zeven op de 10 mensen staat daar niet bij stil. Deze onderzoeker is niet verbaasd. Nee, ik zou willen <laughs> dat het me verbaasde. Maar eh, het pensioenbewustzijn in Nederland is dermate laag dat dit me zeker niet verbaast. Misschien zelfs nog meevalt dat de drie mensen het wel doen. Nou, zij vindt dat meer mensen dat zouden moeten doen... omdat het later echt een flinke impact kan hebben. En Donald Trump, de Amerikaanse oud-president... zat gisteren weer tegenover de rechter... omdat hij van fraude wordt verdacht. Een gezellig onderonsje was het niet. De rechter moest Trump meerdere keren vragen... om gewoon de vragen te beantwoorden en niet zo af te dwalen. Ook zat de rechter niet te wachten op zijn campagnetoespraken. Trump wordt ervan verdacht dat hij de waarde van zijn vermogen ontzettend heeft overdreven. Dat leverde hem zo'n 100 miljoen dollar op door alle financiële voordeeltjes die hij daardoor kreeg. En het gaat weer wat beter met Igor en Vlekje. De twee honden werden afgelopen weekend achtergelaten op Ameland. Ze werden vastgebonden in de haven van het eiland... terwijl hun baasje op de boot terug zat naar het vasteland. Inmiddels zijn ze in een opvang terechtgekomen. Zijn moe, ze zijn, heb ik gehoord, gisteren helemaal nat geregen. Dus ook heel koud geweest. Zeker voor de oudere honden is dat heel slecht. Dus ze gaan eerst lekker 24 uur op rust. Ja, en we hebben gelukkig een heleboel vrijwilligers. Dus die gaan ze helemaal vertroetelen vanaf morgen. En dan, dan komt dat helemaal goed. Nou, er is meer goed nieuws. Er is ook al een nieuw huis voor de honden gevonden. Als ze zijn aangesterkt, dan kunnen ze daarheen. En het weer nog af en toe een bui, maar wel vaker droog dan de afgelopen dagen. En er zijn zelfs wat opklaringen. Eind van de middag en vanavond gaat het wel vaker regenen. Het wordt 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. 9 kilometer met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar. Bij omval 3 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de N247 van Hoorn naar Amsterdam tussen Edam en het Schouw 9 kilometer kilometer file.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 Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true, and everyone's looking right. ZFM. away the story goes. priceless. I gotta be out of my mind not to try this.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 In Rafa zouden daarbij zeker 20 mensen zijn gedood. Nederlanders die minder gaan werken denken nauwelijks na over wat dat betekent voor hun pensioen. Bij 7 op de 10 mensen is dat het geval, zegt het ministerie van Financiën na onderzoek. Er komen strenge Europese regels voor online politieke advertenties. Het moet makkelijker worden om op te vragen wie de geldschieters achter campagnes zijn en hoeveel ervoor is betaald. Het weer, vanochtend op de meeste plaatsen droog en af en toe zon.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 Cause there's a party over here, so you might as well be here with the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. getting weaker Probably cause my lies just started getting deeper And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't 'Cause No, no, no, no, yeah, you She said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things.